No tell me this. Vindt u het belangrijk dat in uw buurt kinderen onbezorgd buiten kunnen spelen? Help dan met de Jantje Beton collecten in uw woonplaats. Jantje Beton is op zoek naar mensen die het belangrijk en fijn vinden dat kinderen weer lekker met elkaar buiten kunnen spelen. Op straat of bij een jeugdorganisatie. Want van alles wat er in de collectebus komt, gaat de helft naar een plaatselijke jeugdorganisatie en de andere helft naar Jantje Beton. Ook een steentje bijdragen? Kijk op jantjebeton.nl slash collecte. Alvast hartelijk dank.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 De verwachting is dat een meerderheid het regeer- en gedoogakkoord steunt. Maar de vraag is hoe groot die meerderheid zal zijn. De kritische Kamerleden Kopperjan en Ferrier laten mede daarvan afhangen of ze met de samenwerking zullen instemmen. Alle provinciale afdelingen van het CDA zijn in meerderheid voor, maar de prominente partijleden zijn verdeeld. Dansschool Lucia Martas in Amsterdam gaat een week lang dicht vanwege het ongeluk gisterochtend op de A59. Drie jonge leerlingen van de dansschool kwamen daarbij om het leven, net als de vrouw die de auto bestuurde. Een vierde leerling ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De dansschool is verslagen door het ongeluk en wilde tijd nemen om te rouwen en afscheid te nemen. De kinderen waren op weg naar de Efteling voor de tv-opnames van het RTL-kinderprogramma De Schatkamer. RTL heeft besloten de start van de nieuwe kinderprogrammering een week uit te stellen. Bij een treinongeluk in Indonesië zijn zeker 30 doden gevallen. Het ongeluk gebeurde bij de stad Peturakan op Java. Een trein uit Jakarta botste daar op een stilstaande trein, terwijl de meeste passagiers sliepen. Enkele wagons ontspoorden en sloegen over de kop. De oorzaak van het ongeluk op Java is mogelijk een planningsfout. Ruiter Edward Gal heeft voor de derde keer goud gewonnen op de Wereldruiterspelen in de Verenigde Staten. Met zijn paard Totilas was hij met grote voorsprong de beste in de kuur op muziek. Gal kreeg van de jury een score van ruim 91 procent, ruim 6 meer dan de nummer 2. Eerder won Gal op het WK al de landenwedstrijd en de Grand Prix Special. Het weer, vannacht op veel plaatsen regen, minimaal rond 11 graden.